9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De wet passend onderwijs werkt minder goed dan gehoopt... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Bijna zes jaar na de invoering zijn er niet meer kinderen met een handicap... of met leer- of gedragsproblemen naar een gewone school gegaan. Ook was er geen geld voor extra hulp voor deze leerlingen... en hebben leraren het gevoel dat ze tekortschieten. Het aantal thuiszittende leerlingen is niet omlaag gegaan... en dat was wel de bedoeling. Ook bleek vorig jaar dat er gemiddeld per klas drie leerlingen waren... die geen extra ondersteuning kregen, terwijl dat wel nodig was. Miljarden investeringen in de Nederlandse natuur hebben nauwelijks iets opgeleverd. Dat concludeert Trouw na eigen onderzoek. De krant onderzocht beleidsrapporten, gegevens van organisaties en interviewde ecologen. Sinds 1990 is er 11 miljard euro uitgegeven om planten en dieren te behouden. En toch verdwijnen veel beschermde soorten. Ook de landbouw is een grote bedreiging door stikstof uit mest en landbouwgif dat planten en insecten schaadt, waardoor vogels weer minder te eten hebben. Het gaat weer iets beter met de autoverhuurbedrijven in Nederland. Aan het begin van de coronacrisis daalde de vraag naar huurauto's flink. Maar nu trekt het weer wat aan, zowel bij consumenten als de zakelijke markt, zeggen verhuurbedrijven. Toch verwacht ruim 40% van de bedrijven medewerkers te moeten ontslaan door de crisis, zegt branchevereniging BOVAG. Wereldwijd dreigde dit jaar armoede voor zo'n 86 miljoen kinderen. Het is een toename van 15 ten opzichte van vorig jaar... melden hulporganisaties UNICEF en Save the Children. De stijging is toe te schrijven aan de coronacrisis. De hulporganisaties roepen regeringen op om kinderen in het oog te houden... en gezinnen te beschermen tegen armoede. Door snel te handelen kan het gevaar dat is ontstaan voor de armste landen en kwetsbaarste kinderen worden tegengegaan, zegt Save the Children. Het weer op veel plaatsen volop zon. In de loop van de dag wel wat wolken in het noorden.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 What a man gotta pay to be last good night and your first good day? So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally loved by you? What a man gotta do? What a man gotta prove to be totally loved by you?